We raden af om met de trein naar België te reizen... tenzij het echt noodzakelijk is. De internationale treinen puilen uit van de Nederlanders... die lekker willen shoppen en in de kroeg willen hangen in Antwerpen... waar dat allemaal gewoon mag. Zeker weten. Ja, je begint te lachen. Het is de enige manier om nog iets van je vakantie te maken, toch? Is het zo erg? Ja, nou ja, dat voor de rest thuis zitten. Ja, het is drukjes, maar ja, we hebben geen klachten, dus we mogen gewoon reizen. Nou, ook op de snelwegen richting België is het druk. Ben je geboren in 1983 of 84, dan kan je nu een datum prikken voor je boosterprik. Tenminste, als de laatste prik minstens drie maanden geleden was. Je boekt zo'n vaccinatie-update via planjeprik.nl. Een bestuurder met een drankje te veel op is langs de A4 bij Den Haag opgepakt. Had zijn auto langs de kant gezet omdat hij zich niet lekker voelde. Hij moest overgeven. Toevallig reed toen net de politie langs. Na een blaastest moest de man mee naar het bureau. Chocoladeletters, kerststollen, maar ook overgebleven groenten en fruit. Belandt allemaal in de prullenbak na de feestdagen. En dat zonde, vindt Margot uit Amsterdam. Ze gaat met haar bakfiets de winkels langs om het eten op te halen. Nou, we hebben alweer bijna geen ruimte voor deze laatste krat. Maar eh, ja, dit is niet gek. Dit is gewoon eh, dagelijkse business. Dat gebeurt elke dag. Dat, zoveel buikjes moeten we hier nog mee voeden eh, in plaats van prullenbakken. Past al snel niet meer in haar bakfiets en dus rijdt ze nu met een auto rond. Ze brengt het allemaal naar de dak- en thuisloze opvang. Het weer is een grijze dag met regen die in het zuidwesten begint en later over het land trekt. Het wordt een graad of 12 en morgen een gaatje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De N201 van Zandvoort naar Uithoren is dicht bij Hoofddorp. Er ligt al de hele middag olie op de weg. Het asfalt moet daar worden gerepareerd. Het is nog niet bekend hoe lang het gaat duren voor de weg weer kan worden vrijgegeven.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 Emily Harris staat klaar om Together Again voor het voetlicht te brengen. Triple Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. Come and look out the window. That big old moon. Tell me now, don't it remind you of a blanket on the ground? Remember back when love first found us? We'd go slipping out of town, and we love beneath the moon. Together Drukwerk is in 1978 opgericht. Het begon met protestsongs tegen de sluiting van jeugdhonk in Amsterdam-Noord, atoomenergie en ondersteuning van krakers. Daarnaast bezingen ze de liefde op een eigen manier, zoals in de hit Je loog tegen mij. Ook Marianneke en Schijn lichtje op mij zijn typische drukwerkliedjes. Nu zeg je me lief, het slot was kapot. Nu zeg je, kom binnen, loop door. Maar ik ben nu bang dat ik stoor. Hij loog tegen mij, alsof ik een kind was verloren. je bent heel wat van plan Toen ik thuis kwam, was er geen brood meer in de kast. En je zei, ik kan niets voor je doen. Maar nu heb je dan zelfs je ringen verpatst. En kom mij vragen op hoe. Je bent zeker vergeten van toen. tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht, dat ik helemaal blind was. Zes, wat denk je dat je man kan? Zes schat, je bent heel wat van veranderd. Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed. Je zei, ach, je jij de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je mijn drank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het maar. alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Zes ga denk je dat je man kan? de seks gaat. je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Je bent heel wat van plannen, van plannen, van plannen. Wat ben je nou van plan? Het gillend door de stad. Het is een meer. Janneke, het is een lieve meid. Ze is gewoon een snoes, want er like a wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hans Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got trouble with me je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is... maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan. Let a midnight special shine a light on me. waar de nostalgie van afdruipt. Bij disco draaide alles om dansen, als het even kon met wijde pijpen en afrokapsels. Want die waren in de jaren 70 van de vorige eeuw razend populair. Disco Inferno, Dancing Queen en I Will Survive zijn typische voorbeelden van dit genre. De liefhebbers kennen ze allemaal. Voor hen die het nog niet weten, de bijbehorende namen. De Tramps, ABBA en Gloria Gaynor. know what I'm talking about. I'm not talking about burning down. van toen. Met de cover of The Rolling Stone werd de draak gestoken met het idee dat de muzikant pas succesvol is als hij op de voorkant van het toonaangevende muziekblad Rolling Stone stond. Uiteindelijk kwam Dr. Hoek on the cover of The Rolling Stone. Weliswaar als karikaturen, maar toch. Sylvia's Mother werd een wereldhit voor Dr. Hoek. In 1982 werd Baby Makes Blue Jeans Talk het laatste grote succes van Dr. Hoek. Oh, <laughs> I don't believe it. That, that, uh, ah, uh. Ah. Don't touch me. Hey Ray. Hey Sugar. Tell them who we are. Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. Right. We take all kind of pills that give us all kind of thrills, but the thrill we've never known is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone see my picture on the cover. Wanna buy five copies for my mother. Wanna see my smiling face on the cover of the Rolling Stone. That's a very, very good idea. <laughs> I got a freaky old lady named a kitty who embroiders on my jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Like the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our picture? teenage blue-eyed groupies would do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone.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 heeft de mijlpaal van een miljard kijkers op YouTube bereikt. Tot volgende week. Dag. allemaal fijne dagen en een voorzitter.